Mijn collega Ewout in Den Haag weet meer. Ja, dat is omdat het eh, kabinet vindt dat een krimp van het aantal vluchten op Schiphol... in het belang is van eh, de omwonenden, de mensen die last hebben van eh, overkomende vliegtuigen. En het kabinet had de luchthaven opgelegd dat het aantal vluchten teruggebracht moest worden naar 460.000 per jaar. Nu zijn het 500.000 vluchten per jaar. En vanwege dat besluit is KLM naar de rechter gestapt en heeft gelijk gekregen. Het aantal vluchten hoeft dus van de rechter niet omlaag. Nou, tegen die uitspraak gaat het kabinet nu weer in hoger beroep... om toch voor elkaar te krijgen dat het aantal vluchten gaat dalen. In Brabant is een veehandelbedrijf voorlopig stilgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Uit geheime opnames van een dierenbeschermingsorganisatie blijkt dat daar koeien mishandeld worden voordat ze worden vervoerd. Op de beelden is te zien hoe de koeien schokken krijgen met stroomstootwapens en geprikt worden met een hooivork. Er komt een onderzoek naar de Nelson Mandela-brug in Zoetermeer. De fiets- en voetgangersbrug over de A12 moest eind vorig jaar dicht omdat de constructie onveilig was. De reparatie duurde twee maanden. De gemeente wil nu weten waarom er niet eerder is ingegrepen. En Mark Rutte heeft een bonjour et bienvenue misschien wel geoefend voor de spiegel vanochtend. Want op dit moment is de Franse president Macron op staatsbezoek. Hij, het koningspaar en Rutte gaan nu zo'n beetje aan de lunch. Frankrijk-correspondent Frank Renaud heeft ontzettend zijn best gedaan om erachter te komen wat er op het menu staat. Maar we weten het niet. Er zijn geen details over gegeten, gegeven. We weten ook niet wie er gaat koken. Ik heb zelf contact opgenomen met de twee meest Franse koks van Nederland. Maar zij zeggen allebei, wij zijn niet gevraagd om voor om Macron te koken. Dus het is afwachten en maar hopen voor de Fransen dat het geen broodje kaas wordt. Ja, want dat gaf oud-premier Ruud Lubbers nog wel eens aan zijn internationale gasten. Het weer, wisselend dagje, behoorlijk wat zon, maar ook wat wind, stapelwolken en op sommige plekken een bui. Het is een graad of 13. ZFM, verkeersupdate.